Max, Max, Max, Super Max, Max, Super, Super Max, Max, Max, Super Max, Max, Super, Super Max, Max, Max, Super Max, Max, Max, Max, Max, Ik mis geen race, heb scheid aan mijn centen. Ik zie Max zijn mooiste momenten. Hij is de king van Barcelona. Rijdt alles zoek van Spa tot Monza. De geur van rubber en smeltend asfalt. Ik juich als Max weer één voorbij knalt. Zijn inhaalacties zijn bijzonder. Het is een baas, een wereldwonder. Yo fucking ho, niet meer normaal. Hij is een held en gaat maximaal. Fucking bizar, een fenomeen. Hij gaat naar de top, Max is de nummer 1. Yo fucking ho, niet meer normaal Hij is een held en gaat maximaal Fucking bizar, een fenomeen Hij gaat naar de top, Max is de nummer 1 Bizar, fucking bizar Ja, zit je naar dingen te kijken en te open En daar is hij Zodra je Max ziet racen op de baan dan denk je yes Hij is niet te passeren, niemand krijgt het cadeau Hij is een pure racer, vang ze op en goed no Hij is de nieuwe baas Hij is de nieuwe Max is de nieuwe baas Hij is de nieuwe baas Ja wij gaan helemaal los Hij is de nieuwe Supermax, Supermax, ik ben apetrots Yo fucking ho, niet meer normaal is een held en gaat maximaal. Fucking bizar, een fenomeen. Hij gaat naar de top, Max is de nummer 1. Yo fucking ho, niet meer normaal. Hij is een held en gaat maximaal. Fucking bizar, een fenomeen. Hij gaat naar de top, Max is de nummer 1. dingen zijn zo mooi. En deze is de allermooiste die ik in mijn leven gezien heb. Jongen, jongen.